Sox. De huidige eigenaren schermden met een ander hoger bod en wilden de voorzitter van Liverpool ontslaan. De club heeft een hoge schuld aan de bank. Het weer wisselend bewolkt met in het zuidoosten de grootste kans op wat zon.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 Balkenende reed vanochtend in een sportauto naar Den Haag. De rit was een verrassing van zijn ambtenaren. Balkenende is premier sinds 2002. Hij leidde vier kabinetten. Balkenende zei dat hij met veel voldoening op de acht jaar terugkijkt. Als hoogtepunten noemde hij de hervorming in het sociaal-economisch beleid en de reactie op de economische crisis. Verder vindt hij dat Nederland de afgelopen jaren internationaal flink heeft gepresteerd. Als dieptepunten beschouwt hij het om het leven komen van Nederlandse militairen in Oeruzkan. Ruim tien gedetineerden uit de koepelgevangenis in Haarlem zijn overgeplaatst naar een andere gevangenis. De aanleiding is een protestactie afgelopen zondag tegen een nieuw, strenger regime. De gevangenen wilden na het luchten niet terug naar hun cel, omdat ze de komende maanden in het weekend geen bezoek mogen krijgen. Dat heeft te maken met de invoering van een nieuw programma waarover nog afspraken met andere gevangenissen moeten worden gemaakt. De directie van de koepel in Haarlem vindt het protest onaanvaardbaar en heeft daarom een deel van de opstandige gevangenen verhuisd. Bij de uitkeringsinstantie UWV verdwijnen vanaf januari 2000 arbeidsplaatsen. Dat geldt voor werknemers met een tijdelijk contract. Ze waren door het UWV aangenomen om de toename van werklozen door de crisis te verwerken. Nu de werkloosheid weer afneemt is het extra personeel niet meer nodig. Op de lange termijn wordt nog veel meer banenverlies verwacht bij het UWV. Het weer in het westen bewolking, vanuit het noorden en oosten meer zon. Het is zo'n 14 graden. Morgen overwegend bewolkt en opnieuw een